het NOS nieuws van 11 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Voor het eerst in 3,5 jaar krijgt de Syrische stad Daraya hulp. Het Rode Kruis heeft voedsel en medicijnen gebracht. Daraya is in handen van de oppositie en wordt al jaren omsingeld door het Syrische leger. Vorige week werd duidelijk dat president Assad toestemming had gegeven voor hulptransporten. Volgens de VN staan 4000 inwoners op het punt te sterven van de honger. Frank de Boer en Ajax bevestigen dat de Boer vertrekt. Hij dient zijn lopende contract niet uit. Ook assistenttrainer Orlando Trustful gaat weg. De Boer zegt dat hij een fantastische tijd bij Ajax heeft gehad... en het nu voor hemzelf en voor de club beter is als hij weggaat. Na vier keer de landstitel was het afgelopen seizoen voor Ajax minder succesvol. Frank de Boer heeft nog geen nieuwe club. Het afgelopen kwartaal werden er beduidend minder langdurig werklozen geregistreerd dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS. Maar voor mensen boven de 45 blijft het moeilijk om weer aan de slag te komen. In totaal zitten nu iets meer dan 600.000 mensen zonder werk. Dat is een daling van 60.000 in een jaar tijd. De Braziliaanse Senaat lijkt voor het afzetten van president Rousseff. De meeste senatoren zeggen dat ze voor een vertrek gaan stemmen. Rousseff wordt verdacht van gesjoemel met de begroting. Haar opvolger is vicepresident Michel Temer. Kinderen liggen vaak te lang in het ziekenhuis omdat ze thuis geen goede zorg kunnen krijgen. De extra tijd kan oplopen van 8 tot 12 weken. Dat zegt een verpleegkundige organisatie. Kinderen kunnen vaak thuis niet worden verzorgd door een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Ebru Oemar gaat naar een geheim adres en praat over beveiliging met het Openbaar Ministerie en de coördinator terrorismebestrijding en veiligheid. Dat zegt ze in de Telegraaf. De columniste zat vast in Turkije en is inmiddels terug in Nederland. Vanwege haar kritiek op Turkije en de president wordt ze vaak bedreigd. Dan nog het weer. Er ontstaan wat stapelwolken en in het zuidoosten is vanmiddag kans op een bui. Het wordt een graad of 24. Ook morgen in het zuidoosten mogelijk wat regen. Het wordt dan iets frisser. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij Muiden 3 kilometer file. En richting Amsterdam staat 7 kilometer tussen Voorthuis en Klopend Hoevenlaken. En op de A2 in de richting Amsterdam tussen Utrecht en Maarsen 3 kilometer. Op de A9 richting Alkmaar staat ook 3 kilometer voor Klopend Velsen. En op de A27 Utrecht richting Gorkum. Daar rijdt het langzaam over een lengte van 4 kilometer tussen Knopend Everdingen en Lexmond. Tot zover de verkeersinformatie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 se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré rumba lo que yo siempre cantaré. se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se a dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que siempre cantaré. baby.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 neem je mijn droom.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 in the west, west Zandvoort 106.9 put my hands off into the light. light, light. I just walking down the street. pretend it when Just think how long I've known you. It's wrong for me.